tijdens een optreden van een rapper. Een bezoeker zou in de menigte een irriterende stof hebben verspreid, mogelijk pepperspray... waardoor mensen in paniek naar de uitgang renden en elkaar onder de voet liepen. Naast zes doden zouden er zeker 100 gewonden zijn. Volgens een overlevende was een nooduitgang geblokkeerd. Op de kleding van Nicky Verstappen is op zeker 17 plekken DNA van verdachte Jos B. aangetroffen, meldt de Telegraaf op basis van het NFI-rapport. Het is onduidelijk of het DNA van speeksel, huidcellen of iets anders komt en hoe het op de kleding is gekomen. Daardoor is moeilijk te bewijzen wat er met de jongen is gebeurd, schrijft de krant. De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 doodgevonden op de Brunsumer Heide. Syrische rebellen hebben twee weken geleden in Aleppo geen chloorgas gebruikt, zeggen de VS en Groot-Brittannië. Het lijkt er volgens hen op dat regeringstroepen traangas hebben gebruikt om daarna de rebellen te beschuldigen van een chemische aanval. Als vergelding voerde Rusland luchtaanvallen uit op rebellen in Idlib. In Nude is gisteravond iemand om het leven gekomen bij een geweldsincident in een café. Het slachtoffer is een man van 60. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft een 34-jarige man uit Nuenen aangehouden als verdachte. Op Curaçao en in Rotterdam zijn in totaal 10 militairen opgepakt. Op Curaçao zouden drie militairen met een huurauto zijn doorgereden na een ongeluk... en daarna een valse aangifte hebben gedaan van diefstal van de auto. In Rotterdam zijn gisternacht zeven mariniers aangehouden vanwege een geweldsincident. Op beveiligingscamera's zou te zien zijn dat ze iemand schoppen. Het weer nog, het is onstuimig met buien en veel wind.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 The Christmas bell called ding a ling. square when the children found him there and placed him on the Christmas tree for everyone in town to see. As Christmas Eve came to the town, a blinding snow was coming down, and Dingling heard someone say, Old Santa sure to lose his way thought occurred to ding ding, to ring as loud as he could ring.